12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij meer dan 7900 bewoners van verpleeghuizen is het coronavirus vastgesteld. Ruim 2500 van hen zijn overleden, schrijft minister De Jonge op basis van RIVM-cijfers. Daarnaast is er bij nog eens ruim 4500 mensen het vermoeden dat ze het virus onder de leden hebben, maar zij zijn niet getest. Het is al langer bekend dat verpleeghuizen een coronabrandhaard zijn. In totaal is bij 7% van de bewoners het virus vastgesteld. Ruim 2% is overleden. Het aantal besmettingen en het aantal sterfgevallen neemt de laatste weken wel af, schrijft de jongen. Vandaag is het kortgeding van Big Jim tegen de staat. De fitnessketen is het niet eens dat sportscholen waarschijnlijk pas in september open mogen. Ze vinden het onbegrijpelijk dat andere landen sportscholen wel eerder open laten gaan. Daarom proberen ze via een rechtszaak opening af te dwingen per 1 juni. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de mishandeling van een homostel in Amsterdam vorige maand. Het is de scooterbestuurder van 21. Eerder werden al een man van 20 en een jongen van 15 aangehouden. Het homostel werd op eerste paasdag uitgescholden toen ze naar de supermarkt liepen. Even later werden ze bespuugd. Bijna twee weken geleden werd het stel weer aangevallen. Daarvoor werd gelijk iemand opgepakt. En de brandweer voert surveillancevluchten boven de Veluwe uit vanwege de droogte. De brandweer controleert twee keer per dag of er ergens brand is uitgebroken. Drie uur lang vliegt een toestel boven het natuurgebied. Daarin zitten een piloot en een verkenner die de grond afspeurt. Het weer op steeds meer plekken breekt de zon door. Het blijft droog bij 20 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen hemelvaartsdag volop zon en nog iets warmer bij 23 tot 28 graden. En ook vrijdag nog warm met later op de dag kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.